uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Veel landen falen bij de aanpak van bedrijven die zich in het buitenland laten omkopen. Ook Nederland schiet op dat gebied tekort, zegt Transparency International. De organisatie onderzocht 44 landen. Slechts zeven daarvan pakken corruptie goed aan. En de wet in Nederland zou er niet op ingericht zijn om corruptie tegen te gaan. Een op de drie mensen die iets op afbetaling kopen bij postorderbedrijven en webwinkels heeft een betalingsachterstand. En daarom zouden ze minder kredieten moeten verstrekken, zegt minister Hoekstra in reactie op een rapport van de Autoriteit Financiële Markten. En Hoekstra wil dat de postorderbedrijven en webwinkels zelf stappen zetten bij het aanbieden van die kredietregelingen. Hij wijst erop dat meer dan een half miljoen Nederlanders geregistreerd staan bij het bureau kredietregistratie met een betalingsachterstand. De estafettestakingen in het basisonderwijs worden vandaag afgesloten met een demonstratie in Rotterdam. In Zeeland zijn 80 van de bijna 200 scholen dicht. In Zuid-Holland wordt ook gestaakt. Een van de belangrijkste punten is het salaris. Volgens de bonden moet het loon omhoog, zodat het vak aantrekkelijker wordt. En de twee mannen die volgens Groot-Brittannië... achter de zenuwgasaanval zaten op oudspion Skripal en zijn dochter... waren gewone burgers en geen criminelen. Dat zegt de Russische president Poetin. Hij roept de tweetal op om over zichzelf te vertellen in de media. de Britse premier May zei vorige week dat Skripal en zijn dochter werden vergiftigd door twee leden van één van de Russische geheime diensten. dat gebeurde vrijwel zeker met goedkeuring van het Kremlin. Het weer nog. Alleen in het zuidoosten schijnt nog af en toe de zon... en kan het 23 graden worden. In de rest van het land is het bewolkt, er valt regen...